nieuws van 6 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie hebben afspraken gemaakt over het uitwisselen van gegevens van vliegtuigpassagiers om terreurverdachten beter op te kunnen sporen. De data blijven een half jaar beschikbaar voor de Europese opsporingsdiensten. Daarna worden ze een tijd geanonimiseerd opgeslagen. Het Europees Parlement moet de afspraken nog goedkeuren. Staatssecretaris Van Rijn heeft afspraken over de thuiszorg gemaakt met de vakbonden en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Er komen maatregelen om de werkgelegenheid van mensen die huishoudelijke hulp geven te beschermen. Later volgt een toelichting. Het kabinet wil onder voorwaarden gewapende particuliere beveiligers toestaan op koopvaardijschepen. Die mogen de schepen dan beschermen tegen piraten. Voorwaarde is wel dat eerst wordt gekeken of de beveiliging echt niet kan worden gedaan door Nederlandse mariniers maar daar zijn niet altijd genoeg mensen voor. Het kabinet komt nog met een lijst van eisen waaraan de particuliere beveiligers moeten voldoen en waar ze mogen meevaren. De Afghaanse Taliban-leider Mullah Mansour is om het leven gekomen. Dat melden verschillende Afghaanse media op basis van onder andere de Afghaanse vicepresident. De Taliban zeggen dat het bericht niet klopt. In Zuid-India in de miljoenenstad Chennai begint het water enigszins te zakken. Wijken in de stad staan al dagenlang blank door moessonregens. Zeker 280 mensen zijn omgekomen. 5000 mensen zitten opgesloten en hebben vaak dagen niet gegeten. In Amsterdam wordt een aantal homoseksuele vluchtelingen na bedreigingen en incidenten uit de opvangcentra overgeplaatst naar woningen. De gemeente benadrukt dat het om incidentele gevallen gaat. Volgens het COC zijn de vluchtelingen bedreigd, bespuugd en uitgescholden. Het weer, toenemende bewolking, maar het blijft droog. Minima vannacht rond 8 graden. Morgen bewolkt, maar bijna overal droog. Wel neemt de wind toe, naar matig, tot aan zee stormachtig. In de avond in het westen een spatje regen en het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. verkeersupdate. Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad loopt het vooral vast bij Rotterdam door een ongeluk op de A16 in de richting van Breda. Het is gebeurd bij het knooppunt Ridderkerk en daarom is de hoofdrijbaan eh, van de A16 richting Breda afgesloten tussen het knooppunt Brechtseplein en het knooppunt Ridderkerk. Je moet via de parallelbaan, maar dat kost je wel bijna een uur extra. Je kan omrijden via de westkant van de stad, dus door de Benelux-tunnel, maar dan moet je er wel rekening mee houden dat je ook in de file komt te staan op de A15 vanuit Europoort. Tussen Rotterdam-Charloes en knooppunt Ridderkerk staat 10 kilometer file kost je een half uur extra. Bij het knooppunt Vaanplein kan je het beste snel kiezen voor de A29 in de richting van Bergen-op-Zoom. Op eh, de A2 van Utrecht naar Den Bosch staat tussen Evedingen en Knopendel 8 kilometer.